Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. In Syrië hebben regeringsgezinde milities na dagenlange gevechten met opstandelingen de stad Douma ingenomen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn er bij tientallen doden gevallen. Ooggetuigen zeggen dat grote delen van de voorstad van Damascus zijn verwoest en veel inwoners op de vlucht zijn geslagen uit angst voor de troepen van president Assad. Volgens de mensenrechtenorganisaties hebben die troepen twee noodhospitalen bestormd. De artsen en verpleegkundigen zijn gevlucht, de gewonden bleven achter. Over hun lot is niets bekend. Volgens Syrische staatsmedia zijn tientallen terroristen gedood en wordt nog steeds jacht gemaakt op gewapende groepen. Staatspersbureau SANA meldt dat het leger doorgaat met wat het noemt het zuiveren van Douma. Vijf politieke partijen hebben vandaag een congres gehouden in de aanloop naar de verkiezingen van 12 september. De bijeenkomsten waren onder meer om de partijprogramma's en de kandidatenlijsten vast te stellen. En de politiek leiders konden zichzelf profileren. Op de kandidatenlijsten van PvdA, CDA, SP, ChristenUnie en GroenLinks werden in het algemeen weinig veranderingen aangebracht. Bij GroenLinks stegen de Kamerleden Grashof en Alfazet iets. En bij het CDA komt Kamerlid Omtzigt alsnog op de lijst en staat op de 40ste plaats. In het noordoosten van de VS zitten enkele miljoenen mensen zonder stroom na noodweer. Er zijn zeker negen mensen om het leven gekomen. Een enorme onweersbui trok gisteren over de hoofdstad Washington en de staten Virginia, West Virginia en Maryland. Windstoten met orkaankracht volgden vlak daarna. In een aantal gebieden is de noodtoestand uitgeroepen. De grote stroomstoring heeft ook de cloudserver van internetwinkel Amazon getroffen. Daarom zijn sites en diensten als Instagram gehuisvest. Instagram heeft wereldwijd tientallen miljoenen gebruikers. De cloudservers van Amazon staan in een voorstad van Washington. Het weer vanavond wisselen bewolkt met plaatselijk een bui. Vannacht droog met minimaal rond 12 graden. Morgen afwisselend zon en wolkenvelden. Het wordt 17 graden aan de kust tot 21 graden land in maart. Smiddags kans op een bui. De dagen daarna weer wat warmer.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 Iedere zaterdag het eerste uurtje beste van dance en R&B. En het tweede en derde uurtje, is voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. Dit uurtje, een hoop lekkere muziek. Natuurlijk afgewisseld met een beetje shownieuws. Als opening hoorde je Christine Abbey featuring Alex met Let It Glow. Zometeen Sean de Paul met She Doesn't Mind. Naar de volgende plaat van Bridgie. Samen met Snoop Dogg met Play Me Like a Violin. that Spanish. Put fire on the end of the. Let me hit it. Baby, you cute, but you need to be with Snoop. Come through and see what it do. Cause, ooh. verschil is daar. Radio Mario Zandvoort. Zandvoort. Op ZFM. it up, win it all. Let's go. over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Dat is muziek van Jeanne Paul met She Doesn't Mind. En daarvoor Britsie. Dus samen met Snoop Dogg met Play Me Like a Violin. Is het tijd voor een beetje shownieuws? Phil Cole heeft een schrik van haar leven gehad. Haar privéjet stond op de luchthaven in Frankfurt ready to take off... toen de bliksem op enkele meters van haar eh, privéjet insloeg. Ik dacht dat ik ging sterven zo melden ze. Ze was zo verstrekt dat ze blij was dat, ze, dat er kotzakjes waren. Ik vertelde mijn vriendin dat het bliksemde. Het stopte maar niet. Ik was zo bang. Ik dacht, dit is het dan. Ik moet een album promoten. En ik moet nog veel andere dingen doen. Aparte gedachten. En de gedachte die ze daarna had was ook redelijk uniek. Toen dacht ik aan de dag waarop ik de Kilimanjaro beklom. Daar heb ik heel veel kracht uit gehad. Nou, ga lekker zo door. En nog muziekberichten over eh, Lady Gaga. Ze maakt een nummer over Princess Diana. Voor een relletje. Heeft Lady Gaga gerust een belletje zou zomaar de slogan van haar nieuwe tour kunnen zijn. Maar in Australië krapte men zich wel even achter de oren... na het beluisteren van haar nummer Princess Die. Over smaak valt niet de twist, maar voor subtiliteit is weinig sprake. Het liedje gaat inderdaad over een verongelukte prinses Diana. Elton John deed ook ooit een nummer over Lady Di. Maar Kennel in de Wind had toch een hele andere invalshoek. Princess Die. Ik wil haar graag zien huilen, Princess Die. We willen haar zien huilen. Ik waar het ik kon heen gaan in de rijke limousine van mijn vriend. Net nadat hij mij ten huwelijk vroeg met een steentje van 16 karaat... omzweld door de paparazzi. Ja, Lady Gaga heeft ooit toegegeven dat Diana haar enorm inspireert. Diana was de meest iconische martelaarster van roem. En daar is ze zelfs door gestorven volgens Lady Gaga. Ja, het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk, hè. CFM Zandvoort, The Nightwalk. Het beste van dance en R&B in de mix. Zometeen Rehab en Swanky Tunes featuring Max met Sending My Love. Maar is Jules Spinner. Na de volgende plaat van John Legend featuring Ludacris met Tonight Best You Ever Had. Ain't this what you came for? Don't you wish you came more? Girl, what you playing for? I, ah, I, eh, come on, come on, let me kiss that sending over the chauffeur. Rich nigga breads, they popping up like a toaster. Nobody come close to me and you together. Step under my umbrella, we'll make it through any weather except when I make it storm. Sex in the greatest form, then hibernate under my body. And yep, I keep it warm at Ina. She and chiller. She know I beat it up like the thriller in Manila. Flying my private jet to villas in Anguilla. Then throw you on the grill, that's cause seven days a week, you're my five course Baby, meal for real. <laughs> tonight. not gonna be tonight. Zandvoort, zaterdagavond op Fan. Using Swanky Tunes en Max met Sending My Love. Daarvoor Julia Spinners met Beat Drops. En ook nog John Legend kwam voorbij. Dus samen met Ludacris met Tonight, Best You Ever Had. Ook een plaat die tegenwoordig wekelijks voorbij komt. Ja, hits die draaien gewoon erg vaak. Zometeen nog Avril Lavigne met Remember When. Naar de volgende plaat van Gers met Zijn. Yeah. Soms word ik wakker rond de uur of vijf En kan ik niet meer slapen, dus maak ik een ontbijt Spring achter mijn computer en ik maak een nieuwe track Muziek is mijn verslaving, ik zoek naar nieuwe track Ik zoek mijn hele leven lang al naar vernieuwingen Ik ben een first, ben een beat, ik ben liederen Ik ben muziek tot in het diepste van mijn ziel Voor de meesten ben ik vreemd, raar of misschien debiel, maar... Ten alle tijden ben ik mezelf Het maakt niet uit wie down is, wie me haat of helpt Kan moeilijk praten over mijn gevoelens, dus ik rap het Ik ben een moeilijk te lezen boek, maar check het Het maakt niet uit wie je bent, je kan alles zijn Je kan alles zijn soms knap, maar zonder al die kleren Ben ik een clown met een traan die vergeet te acteren Ik ben de song, inclusief refrein Maar zonder al die woorden zal ik wel hetzelfde zijn De maten helpen mij Waardoor de essentie van het alles toch hetzelfde blijft Ik hoor een namaak trompet het is mijn telefoon die mij uit deze droom wekt Ik ben de kalmte en rust, ben een deel van wat ik wil Ik ben mijn eigen druk. Het maakt niet uit wie je bent, je kan alles zijn Je kan alles zijn, je kan alles zijn Het maakt niet uit wat je doet, je kan alles doen Je kan alles doen, zolang je maar Jezelf was, jezelf bent en jezelf blijft Zolang je maar jezelf was, jezelf bent en jezelf blijft het alfabet zweeft in het grond. Ik pak de letters bij elkaar en stop ze in mijn mond. Creëer zinnen door de woorden die ik aan elkaar pak. Hou spatie en ik scheur een stukje nagel Ik ben druk, ik ben focus. Maar ik ben niet de nieuwste lotus Een oude ziel in een lichaam, Vol trots met mijn borst vooruit Ik ben showbiz De rand aan een foto En ik ben het paardje op jouw polo Stond al die tijd in de garage Ik ben muziek als mijn eigen tatoeage. Het maakt niet uit wie je bent, je kan alles zijn Je kan alles zijn, je kan alles zijn Het maakt niet uit wat je doet, je kan alles doen Je kan alles doen står og tjekker den tosset tøs Der synes at der man er for seriøs Midt på gaden, det går ned Lige ankommer til spillested Tredje job på natten Huset det skal rives ned Men hvor min homie hen? Mund han er derinde Jo hvis jeg kender ham ret Så er han klar lige om fem Så du må hellere tage og sige til dine veninder vi har en For det kilder mellem benene, når vi vil op og sige. De lægger modeller, slænger sig og synger med på min De kender mig, nu flækker vi det hele Bare kom, det går ned Bare kom, lad det gå ned Bare kom, det går ned Bare kom, lad det jeg sagde, du må hellere tage og sige til dine veninder, vi har en For det kilder mellem ben, vi vælger op og sin De lækker modeller, slænger sig og synger med på min rim De kender mig, nu flækker vi det hele Så bare kom, det går ned Bare kom, det går ned Bare det, det går ned Stiger ud af masseren Med drikpenge i 50'er Jeg skal ind og gamble videre Ind og fange noget action Jeg skal ind og fange nogle især Ind og spille roulette Ind og vinde penge Jeg skal ind og holde fest Jeg skal danse med modeller Jeg skal sip champagne Vi skal gå helt amok Hele huset skal danse For du ved det med den på Og du føler det tempo du ved, du er tæt på Og jeg ved, hvad du tænker på Bare kom, det går ned Bare kom, lad det gå ned Bare kom, det går ned Bare kom, lad det gå ned Bare kom, det går ned Bare kom, lad det gå ned Bare kom, det går ned det, det, det går ned Stille Stiller mig på barn, ingen digger dig, sikkert der en larm, svinger med min arm. Jeg er sikker på, det synes jeg for meget, for jeg er helt flækket i hatten og står og synger med på min egen sang. Niklas har min ryg, står og chiller med på tøser, der ikke ved det har, men det er stadigvæk poser. Det kan være det samme, der er en fest, der vil gå for hele landet lang. Tøsen hun er ung, ingen tøj på, fyren kan ikke stå for det, ved hun er åben for det. Trækker ikke kondom i automaten på klubben og håber det, går ned på det, hvis han får brug for det. Jeg håber, du er frisk på, at fyre den af i nat igen. You. featuring Nicolas met Get Garnet. En daarvoor Avril Lavigne met Remember When. En ook nog Gers kwam voorbij met Zijn. Dat was zijn allernieuwste hit. En ook met deze plaat had ik in het begin iets van... Nou, eh, het einde is nabij voor deze jongen. Maar als je hem een paar keer hoort, dan begint hij toch echt wel leuk te worden. CFM Zandvoort. een even schrikken momentje voor Rihanna. Want in het Londense hotel waar ze logeerde brak brand uit. Samen met zo'n eh, met zo'n 300 eh, andere hotelgasten was het holler geblazen. Dan werd de wereldster uiteindelijk keurig in veiligheid gebracht. Het mooiste aan Rihanna is dat ze als eerste haar smartphone in veiligheid brengt. En dus kan blijven twitteren. Al vanaf 6 uur s ochtends aan het rondwaaien op straat. Brand in het hotel, dat twitterden ze. Tien zwaar getrainde elite brandweermannen wisten het brandje al snel te blussen. En niemand raakte gewond. Pak van onze hand, we kunnen weer rustig slapen. Want alles gaat nog steeds goed bij Rihanna. Dus de muziek blijft gewoon doorgaan. En ook eh, Sharon Stone, je houdt niks geheim. We signaleren een trend. Het wordt steeds normaler om je kleding uit te kiezen op de mate van doorschijnheid. Rihanna kennen we goed van dit soort Fransen, Maar nu is ook Sharon Stone lid van de club. Sharon Stone bewandelde afgelopen donderdag de rode loper van het Gala in Parijs. en was als fotograaf langs de zijlijn moeilijk... en het was als fotograaf, moet ik zeggen... langs de zijlijn moeilijk om het gezicht van Stone te concentreren. Om je erop te concentreren. Dat had alles te maken met het topje. Nou liet ze in Basic Instinct wel meer zien dan alleen haar borsten... maar dat was wel 200 jaar geleden natuurlijk. Toch liet de actrice zich verre van te storen... en al aandacht dat haar sexy outfit trok... Sterker nog, poseren en signeren was geen enkel probleem voor de dame. Ja, ze is pak een beetje alweer 100 jaar oud. Maar ja, dat is Madonna. We doen hun best om er gewoon goed uit te zien. CFM Zandvoort, terug naar de muziek. Zometeen Justin Bieber, een Boyfriend. Maar eerst hier de Studio Killers met Eros en Apollo. Yeah. was your boyfriend, I never let you go. I could take you places you ain't never been before. Baby, take a chance or you'll never ever know. I got money in my hands that I really like to blow. Swipe, swipe, swipe on you. Chillin' by the fire while we eatin' fondue. I don't know about me, but I know about you. So say hello to falsetto in three, two, swipe. I'd like to be everything you want. Hey, girl. go. Tell me what you like, yeah, tell me what you don't. I could be a Buzz Lightyear, fly across the globe. I don't ever wanna fight, yeah, you already know. I'ma make you shine bright like you're laying in the snow. Bar. Girlfriend, girlfriend, you could be my girlfriend. You could be my girlfriend until the girl, yes. Make you dance, do a spin and a twirl. Boys going crazy on the hook like a whirlwind. Swaggy, I'd like to be everything you want girl, let me talk to you. If I was your boyfriend, never let you go. Keep you on my arm, girl, you'd never be alone. I be anything you want. If I was your boyfriend, never let you go. Never let you go. So give me a chance, you're all I need. If I was your man, if I was would girl. I just wanna love. If I Zandvoort. Radio Mario beer uh-huh, with a Cuban cigar uh-huh, In the middle of Paris with a Dominican bar uh-huh. Great head on her shoulders, she probably studied abroad She trained Birds of Harvard, yeah. from King's College in March. Okay. She says that I'm her favorite because she admires the art. Uh. Michelangelo with the flow, Picasso with the She's Well put together like a beast by Gershwin. Renaissance style, tonight is picture perfect. So smile and pack your bags real good, baby, because you'll be gone for a while. Wow, wow. Girl, tell me how you feel. yo, it's from Norway to Egypt. I'm to the point like the pyramids of Giza. Still I'm to the left like the tower out in Pisa. I'm feeling single, baby, I could use a feature. Swagger like Caesar, I'll get you a visa. We can go to Italy and maybe see the Colosseum. I'll be the venture if you be my Mona Lisa and I smile. So pack your bags real good, baby, cause you'll be gone for a while. Love. worldwide. Nightwalk. Iedere zaterdagavond het beste van dance en R&B. zojuist de R&B op je radio. B.O.B. met So Good. Daarvoor Avicii met Silhouettes. En daarvoor Justin Bieber met Boyfriend. En ook nog de Studio Killers met Eros en Apollo. Dat is hun laatste grote hit op dit moment. Stond van de week nog in de tipparade. Ik weet niet of die nou al in de top 40 binnen is gekomen. Maar hè, CFM Zandvoort, zometeen nog Bruno Mantel met Feel the Love. En dat doen ze samen met eh, John Newton. Maar is Lana Del Rey met Blue Jeans. En ik zeg alvast tot zometeen na de break. Blue jeans, white shirt, walked into the room, you know you made my eyes burn.